Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag zijn ze klaar met fout geparkeerde deelscooters. Door de hele stad staan deelscooters schots en scheef geparkeerd op de stoep... waardoor ander verkeer er soms niet langs kan, zegt de verkeerswethouder. Laat staan dat iemand die in een, eh, die in een rolstoel zit... Eh, die kan eh, zo'n deelscooter al helemaal niet opzij zetten. Die dingen zijn al zwaar. ja, en als je daar dan staat, als, als iemand in een, in, een, rolstoel... dan kom je daar niet langs. En dus grijpt de gemeente in. Nieuwe deelscooterbedrijven zijn voorlopig niet meer welkom in de stad. Waarom we in ieder geval stop hebben gezet is eh, omdat al die deelscooters en eh, deelfietsen natuurlijk de neiging hebben om bij een mooie dag allemaal op Scheveningen of Kijkduin te staan. Ja, daar hebben we gewoon de capaciteit niet voor om ze allemaal daar, eh, daar neer te zetten. of allemaal in het centrum te staan. Dus je wil van die piekmomenten af. En ik denk dat we nu voorlopig wel genoeg aanbieders hebben, genoeg voertuigen. dus we gaan het hier maar eens even echt in goede banen leiden. Premier Rutte heeft zo meteen een gesprek met zijn Oekraïense collega Zelensky. Het gaat waarschijnlijk vooral over de spanningen met Rusland... dat veel militairen heeft neergezet langs de Oekraïnse grens. Zelensky heeft al aan alle NAVO-landen laten weten dat zij graag steun willen. Niet alleen in woord en in eh, gebaar hè, door hier naartoe te komen... maar ook door defensieve wapens naar Kiev te sturen. Die knoop heeft Nederland nog niet doorgehakt. Er moet een online goklimiet komen, vindt de toezichthouder. Een maximumbedrag dat je per dag op sites mag weggokken. Dan raak je minder snel in de ban van een spel is het idee en raak je minder snel verslaafd. Nu kun je op sommige sites wel 100.000 euro per dag inzetten. Een oude en iconische brug in Rotterdam wordt uit elkaar gehaald om een nogal bijzondere reden. De rijkste man ter wereld, Amazon-baas Jeff Bezos, laat een mega groot jacht bouwen in Alblasserdam, vlakbij Rotterdam. En als dat schip af is, moet het onder de brug door, maar dat gaat niet passen. De scheepsbouwer heeft daarom aan de gemeente Rotterdam gevraagd... of het middenstuk van de brug eruit kan worden gehaald. Historici zijn verbaasd. Nadat de brug vijf jaar geleden was gerenoveerd... had de gemeente beloofd het ding niet meer uit elkaar te halen.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 tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost. 8 kilometer de rommel op de weg. Vertraging is op dit moment een kwartiertje. En tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting.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 Vandaag maken we een muzikale rondreis door de popmuziek... met als beginperiode 1963 en 64. Ademo, Helen Shapiro en Ned Miller vormen het eerste blok. Aujourd'hui c'est le bal des gens bien Demoiselle que vous êtes jolie Pas question de penser aux folies Les folies sont affaires de n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets. Il vous passe la muselière. Ah, vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie Tant bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous verrons par-delà les on doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur promettant d'être sage, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents, s'il retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille Et eh bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge juste avant le mariage, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Just being here with you tonight, I'm a queen on a throne. And every time I hold you tight, our palace is my home. Yeah, but will my kingdom turn to dust in the morning light? I am a queen for tonight. But will I have a king tomorrow? tomorrow. Mm, every kiss you're giving me is a jewel in my crown. I'm a high and mighty as can be with the treasure I found. But will my castle tumble down in the morning light? I'm a queen for tonight. a jack to a king. From loneliness to a wedding ring, I played an ace and I won a queen and walked away with your heart. From a jack to a king. With no regret, I stacked the cards last night and leave played her hand just right to make me king of your heart. For just a jack to a king. jack to a king. From loneliness to a wedding ring, I played an ace and I won a queen. You made me king of your heart. Triple Play, een greep uit het verleden. Simon Garfunkel, Donovan en Chicken Check doen we de jaren 1969 en 1970 aan.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 waar de nostalgie van afdruipt. Het jaar 1976 opent met een song van Tammy Wynette en vervolgens is het de beurt aan Neil Diamond en Sutherland Brothers en Quiver. Today I sat alone at the window And I watched our little girl outside play with the little boy next door, like so many times before. But something didn't seem quite right today. So I went outside to see what they were doing I heard him name again, and I hung my head in shame when I heard our little girl say to him. goodbye. there's even Triple Play. Triple Play. Triple Play. We verlaten de jaren 70 en gaan over naar de songs uit 1980 met Alan Foley, Garland Jeffries en Barbara Dixon. zo. muziek en weinig woorden. Triple Play, Kees de Haan. 1984, de beurt is aan Julio Iglesias en Willie Nelson. Daarna nog een duet met Shaken Stevens en Bonnie Tyler. En tot slot Paul Jong. the girls I once caressed. And may I say I have and you lose it in the snow on the ground. Uh, you gotta walk into town to find a job.